de serieuze mensen vinden liefde kinderspel. Maar dat mij dat spel maar spelen was, ik heb daar al lang mijn hart van. Zo zag ik gisteren een aardig meisje, was daarvan in één woord weg. Wat mij vooral altijd Niemand had ze aan haar zijde, dus vol zei ik haar luister zeg. Kijk me eventjes aan, lach me eventjes toe. Kom, wees toch niet zo ijskoud. Want dat past niet bij jou, zo'n droom van een vrouw. Haar en een hartje van goud. Je bent een engel, een juweel. Ik weet, je weet niet eens hoe of je mij bekoort. Want vrouwen als jij zijn er niet veel. Je ziet mijn lieve schat, ik weet wel hoe het hoort. Kijk me eventjes aan, lach me eventjes toe. lach er is geen mens die het ziet. Maakt mij eventjes blij, pak een glimlach aan mij. Eventjes flirten, meer niet. Kijk me eventjes aan, lach me eventjes toe. Kom, er is geen mens die het ziet. Maak me eventjes blij, wacht een glimlach aan mij. Eventjes flirten, meer niet.